Jelle Seubring met het NOS-journaal. Polen is begonnen met het stationeren van extra militairen langs de grens met Belarus. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om meer dan duizend troepen. Ook worden zo'n 200 militaire voertuigen naar de grens gebracht. Aanleiding voor de militaire verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. In Belarus zouden daarnaast Russische nucleaire wapens zijn geplaatst. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor de middag en avond code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Bospop roept campingbezoekers op hun tenten goed vast te zetten. De organisaties zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Code oranje is afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Er worden onder meer zware onweersbuien met windstoten van 100 km per uur verwacht. Ook is er kans op hagelstenen van 2 centimeter of groter. Oekraïne gaat de clustermunitie die de Verenigde Staten binnenkort leveren... niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt... op door Rusland bezette delen van Oekraïne. Gisteren, vrijdag, kondigde de VS aan dat in een nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden... omdat er bij een ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid... Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie en verscheurden regenboogvlaggen.